Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is onzeker of de PVV en de SP een zetel krijgen in het Europees Parlement. Blijkt uit de telling van Geen Pijl bij meer dan 700 stembureaus. Vrijwilligers hebben daar de uitslagen genoteerd... omdat die pas zondag officieel bekend worden gemaakt. Maurice de Hond heeft de cijfers geanalyseerd. Het lijkt erop dat de Partij voor de Dieren en 50PLUS net wel een zetel krijgen... en de PVV en de SP net niet, maar de verschillen zijn klein... Dat betekent dat ook de restzetelverdeling nog kan veranderen. Over het algemeen komt uit de telling van Geen Pijl hetzelfde patroon naar voren als uit de exit van Ipsos. De PvdA wordt de grootste, bij Geen Pijl zelfs met zes zetels, gevolgd door de VVD, CDA, Forum voor Democratie en GroenLinks. Minister Wiebes biedt zijn excuses aan over een uitspraak tijdens zijn bezoek de afgelopen dag aan Groningen. In zijn uitleg waarom hij nog niet direct met concrete maatregelen komt... noemde hij de aardbeving van woensdag een bevingtje. Dat leidde tot verontwaardigde reacties. Wiebes erkent dat het een stomme verspreking was... en wijst erop dat hij eerder juist heeft benadrukt... hoe heftig de beving was voor de bewoners. Met zijn uitspraak wilde hij duidelijk maken dat één nieuwe beving... geen reden is voor allerlei extra maatregelen. Scholierencomité LAX heeft dit jaar 150.000 klachten gekregen over de eindexamens, iets minder dan vorig jaar. Opvallend waren de klachten over dieren en muziek, zegt het LAX. Zo werd er geklaagd over geluidsoverlast door koeien, ganzen en een pauw. Ook werden examens verstoord door een zingende voorbijganger... en door een vrachtwagenchauffeur die met open deuren en hoog volume... zijn Marco Borsato-playlist afspeelde. De examens waarover het meest werd geklaagd waren die voor wiskunde en dan met name wiskunde A voor HAVO. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 9 graden.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 voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM. I left where ook op internet. www.zfmzandvoort.nl You're dead. alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.